Israëlische premier Netanyahu uitgelopen op een politieke rel. Het overwegend republikeinse Huis van Afgevaardigden heeft Netanyahu uitgenodigd voor een bezoek zonder het Witte Huis daarin te betrekken. Het Huis van Afgevaardigden zou president Obama in dit geval gepasseerd hebben. Volgens Israël heeft Netanyahu de uitnodiging aanvaard.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 shut down the game, be my head coach so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad.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 Daar wordt overlegd tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier spreekt van significante vooruitgang. Al is het volgens hem geen doorbraak. Verder is er afgesproken dat er zo snel mogelijk topoverleg komt in Astana in Kazachstan. Daar moet worden gesproken over een lange termijn oplossing voor het conflict conflict in Oost-Oekraïne. De Pegida-beweging mag maandag niet demonstreren in Antwerpen. Burgemeester De Wever geeft daar geen toestemming voor vanwege de verhoogde terreurdreiging in België. Omdat de Pegida-demonstratie en de tegenbetoging een grote politie-inzet vergen, loopt de openbare veiligheid te veel risico, vindt de Antwerpse politie. Het dreigingsniveau in België ging omhoog na de politieactie tegen jihadisten in Verviers. Pegida in Vlaanderen heeft begrip voor het besluit van De Wever en wil later alsnog demonstreren. Burgemeester Nederveen van Bloemendaal is per direct opgestapt. Hij ligt al een tijd onder vuur vanwege een slepende kwestie over een landgoed. De oppositie beschuldigde de VVD-burgemeester van overtreding van rechtsregels, gebrek aan regie en intimidatie van de plaatselijke pers. Een GroenLinks-wethouder, die ook in opspraak was gekomen in de zaak rond het Bloemendaalse landgoed, heeft ook haar functie neergelegd. Sint Maarten en Den Haag zijn het nog niet eens over de manier waarop de integriteit op Sint Maarten moet worden verbeterd. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties vindt dat een zaak van de Rijksministerraad, waarin Nederlandse